van De CD. Top 100. mooiste tune die ik ooit heb gehoord. Eigenlijk zonder om er doorheen te praten. Welkom bij de CD-show bij De Tros op Radio 3. De CD Top 100, we nemen een kijkje in de top 10 daarvan. Op nummer 10 Rob de Nijs met De Reiziger. Op nummer 9 Turn Up The Bass van diverse artiesten. 8 Everything van The Bangles. Op 7 Appetite for Destruction van Guns N' Roses. Op 6 War of the World van diverse artiesten. Op nummer 5 één plaatsje gezakt Anything For You van Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Op nummer 4 drie plaatsen omhoog A New Flame van Simply Red. De top 3 is dezelfde als vorige week. Op 3 Desintegration van The Cure. Op 2 Synthesizer Graders van diverse artiesten. En op 1 The Simple Minds met Street Fighting Years. Nou, we nemen een heel klein sprongetje net buiten de top 10. Eh, op nummer 11 daar staat Joe Jackson met Blaze of Glory. Daarvan draaien we een mooi nummer Down to London. Hier is Joe Jackson. voor Joe Jackson. Het is eh, het einde van de track en de CD-speler is onverbiddelijk. Die slaat meteen af. Joe Jackson met Down to London van de CD Blaze of Glory. Dan een nieuwe single-CD. Hij is van Enya. Je hoort één nummer. Het heet Storms in Africa. Storms in Africa. Wat is er deze week verschenen op CD Single? Uiteraard Trouble Me van 10.000 Maniacs en de CD-single die je net hoorde, Storms in Africa van Enya. One Better World van ABC, Every Little Step van Bobby Brown en How I'm Gonna Sleep van Tim Finn. Daar hebben we vorige week al wat van gedraaid. Calling Out to Carol van Stan Ridgway en Black to Life van Soul to Soul. World to Do For You van UB40, Beauty is Only Skin Deep van Aswad, Like the Way I Do van Melissa Etheridge, Me and Pa van Fishbone, What Becomes of the Broken Hearted van Herman Brood, In the Midnight van Victor Laszlo en One Good Woman van Peter Satira. Dan nu de nieuwe CD van Paul McCartney. Je hebt er al veel van gehoord op Radio 3, zeker bij Sjane. De CD heet Flowers in the Dirt. Wij van de CD-show, Jan van Ditmars en ondergetekende draaien twee nummers. Je hoort Rough Ride and then We Got Married. each other Je hoorde de nieuwe cd van Paul McCartney, Flowers in the Dirt. We draaiden twee nummers, Rough Ride en We Got Married. Deze week verscheen er een tiendelige serie met daarop 16 eh, nummers per cd. Onder de titel Play My Music. Een hele waardevolle serie, we laten er twee nummers van horen. Je hoort achterin volgens Long John Baldry met Morning Dew... en daarna China Crisis met Wistful Thinking. Crisis en Wistful Thinking. Daarvoor een van mijn favoriete Long John Baldry met Walk Me Out in the Morning Dew. Wat is er deze week verschenen via de import? Is niet zoveel, maar het is uit een goed hart. Botlands van de groep Badlands, eh, Psycho Cafe van Bang Tango, Twist of Fate van CC Chapman, Klaatu van Klaatu, daar komen we zo nog even op terug trouwens, Brain Drain van de Ramones, Miracle Mile van Tangerine Dream, ook daar komen we nog even op terug straks in het programma, Blue the Light van Sun Ra One Good Well van Don Williams, From All Suits van Hiram Bullock, No Habla van Robbie Krieger en Nantucket Sleigh Ride van de groep Mountain. Dan een hoogtepunt denk ik wel, veel mensen hebben erop zitten wachten, de groep Klaatu. Je weet het, het is een mysterie geweest rond deze groep, want iedereen dacht dat het de Beatles waren. De platenmaatschappij heeft er alles aan gedaan om eh, de naam toe een beetje op te drukken, maar het is niet gelukt met de groep, althans wel in een hele selecte kring. De CD Klaatu van Klaatu is een eerste LP, hè Jan? Nu op CD. Twee nummers, Sub Rosa Subway en een nummer dat je waarschijnlijk kent van The Carpenters, althans ik wel. Het heet Calling Occupants of Interplanetary Craft. Hier is Klaatu. capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. planetary, most extraordinary collapse. and transmit thought energy far beyond the norm. You close your eyes, you concentrate, together that's the way to send the message we declare world contact. zeggen dat de jongens toch wel heel erg goed naar de Beatles hebben geluisterd. Het laatste nummer heette Sub Rosa Subway. Daarvoor draaiden we Calling Occupants of Interplanetary Craft. Dan nu Tangerine Dream. Vorig jaar eh, bracht Tangerine Dream nog een album uit, dat heette Optical Race. Nu alweer een nieuw album en dat heet Miracle Mile. Tangerine Dream bestaat tegenwoordig uit Edgar Froese en Paul Hasslinger. Luister eens naar The Final Statement en It's All Over. Tangerine Dream. Luister hierna naar de nieuwe cd Miracle Mile. Misschien is het je opgevallen, we hebben een nummertje extra gedraaid omdat het zo schitterend is. Je hoorde achterin volgens de Final Statement, It's All Over en als laatste One for the Books. Tot aan de ster van 11 van 10 uur, een eh, oude bekende, 1976. Hier is de Steve Miller Band met Fly Like an Eagle. Tot zometeen na uur. doet Iglo zelf. Iglo rode kool met appeltjes. Nog steeds volgens oma's recept. Maar nu in handige deelblokjes het pakken. Dan hoeft papa niet alles in één keer klaar te maken. En het is nog sneller klaar ook. Met Iglo breng je het beste op tafel. Het is 10 uur, radio nieuwsdienst verzorgd door het ANP. De Nederlandse regering is niet tevreden over de informatie die ze van Tsjechoslowakije heeft gekregen over schendingen van de mensenrechten in dat land. Dat heeft oud-minister van der Stoel verklaard op de conferentie over de mensenrechten in Parijs. Op die conferentie van 35 landen wordt getoetst in hoeverre de deelnemers zich houden aan het verdrag over de mensenrechten. In het kader van dat verdrag heeft Nederland een klacht ingediend tegen de behandeling van politieke dissidenten in Tsjechoslowakije, waarna dat land zich beklaagde over het politieoptreden bij demonstraties tegen Shell in Amsterdam. De Leninwerf in het Poolse Gdansk hoeft misschien niet dicht. Een Amerikaanse miljonaire van Poolse afkomst heeft zich in principe bereid verklaard geld in de werf te steken, naar verluid 100 miljoen dollar. Barbara Piaseca Johnson heeft met de directeur van de werf en met Leg Valenza een voorlopige overeenkomst getekend voor de vorming van een maatschappij die de werf moet overnemen. Op de Leninwerf werd in 1980 onder leiding van Leg Valenza het vakverbond Solidariteit opgericht. Eind vorig jaar kondigde de Poolse regering aan dat de werf in het kader van het saneringsplan zou worden gesloten. Het is de bedoeling dat het bedrijf in zijn nieuwe vorm op 1 januari aanstaande van start gaat. Tennis. In de strijd om de Open Franse kampioenschappen hebben Mark Koevermans en Michiel Schapers in het herendubbel de tweede ronde bereikt. Ze wonnen van de Mexicaan Lavalje en de Braziliaan Matar. In het damesdubbel zijn ook Manon Bollegraf en haar West-Duitse partner Eva Pfaff doorgedrongen tot de tweede ronde. Ze versloegen de Franse combinatie Pascal Etchemandy Guéret. Het weer. Eerst nog een bui. Vannacht mogelijk enkele mistbanken. Overdag af en toe zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur rond 15 graden. Einde van dit ANP-bulletin. Attends, je vais boire un petit verre de Martini Rosso. Entonces, Martini Rosso, uno de mis... Nachrichten von 8 Uhr und jetzt ist es Zeit für Martini Rosso. Vores en lastbil med Martini Rosso. If... Okay, now let's enjoy ourselves with a Martini Rosso, the big hit. Martini Rosso. Anytime, any place, anywhere. McCartney en ook nieuw, En voor de fans, we hebben de eerste LP van Klaatu nu op CD. Vanavond hoor je hem ook tussen 9 en 11 in de CD-show. De CD Top 100. Welkom bij het tweede uurtje CD-show. We nemen even de nieuwe binnenkomers eh, met je door in de CD Top 100. Op 99 nieuw, de band van de band. En op 98 nieuw, The Night of the Guitar van diverse artiesten. Op 93, hij is opnieuw binnen, 101 van Depeche Mode. Op 91, weer een nieuwe gewoon, Through the Storm van Aretha Franklin. Op 90, ook opnieuw binnen, Spike van Elvis Costello. En op 88, de eerste week, Spenny Confession van Anthrax. Op 86 opnieuw binnen Don't Be Cruel van Bobby Brown. Op 84 de eerste week Paradise van de groep Inner City en op 82 Concerti van Paole Conte. Dan een stuk omhoog naar nummer 73, opnieuw binnen Delicate Sounds of Thunder van Pink Floyd. En op nummer 67 ook nieuw Working Overtime van Diana Ross. Op 66 Mind Bomb van Dudde. En op 62 Clannet met Past Present. Van die cd gaan we wat draaien in de cd-show. Je hoort In a Lifetime. Here is Clannad. Lifetime van Planet. Via de import weer een CD-single van de groep 10.000 Maniacs. Je hoort het nummer Trouble Me. Thousand Maniacs met Trouble Me. Het is het enige nummer dat op dit single cd'tje staat. Deze week verscheen ook een eh, cd in de serie Pop Classics van L Stewart. Met alle grote hits van deze man erop. We draaiden er twee van, twee tracks van die cd. Je hoort My The Shadow en On The Border. ticket and your hotel keys and your overnight bag at your feet. Looking down on the tropical trees while the Spanish maids pick up the sheets. Conquistador in search of gold for all the jackdaw reasons. The minor shadow that's so hard to and follows wherever you go. Nothing ventured, nothing gained, they said. So you played for the winner takes all. Toss the dice high up and crane your head to see how the numbers would fall. You stole the game so easily. You luck ran with the season. It's still the shadow that the night won't free just follows wherever you go. you're still working hard and you don't touch your food or champagne. I know that when your well runs dry, you'll want to know the reason.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 In mijn handen en eh, het plaatje in de cd speler uiteraard de nieuwe cd van Van Morrison. Hij heet Avalon Sunset. We draaien weer gewoontegetrouw in de cd-show twee nummers achter elkaar. Je hoort I'd Love to Write and Have I Told You Lately. Love to write another song, but nothing seems to come. Love to write another song, carry me along. Make some money, pay the bills, keep me busy too. everywhere. Oh, I look for inspiration. Sometimes it's just not there. I have to work. I have to play. I have to get in step. If I could write another love song, I know it should. to the one. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you?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 Is my trouble, that's what Van Morrison van de CD Avalon Sunset. Je hoorde I'd Love to Write and Have I Told You Lately. Het is vijf voor half elf. Je luistert naar de CD-show bij de Tros op Radio 3. Daarin nu wat er deze week verschenen is bij de Nederlandse maatschappijen. Op CD dan uiteraard. Wea, It's Real van James Ingram. Verder nog Born to Rock van Carl Perkins en Triumph Classics van de groep Triumph. Bij EMI, The Other Side of the Mirror van Stevie Nicks. Bij Polygram, Masters of Reality van Masters of Reality. Once Upon a Time van Susie and the Banshees. En Juju, eveneens van Susie and the Banshees. Ook nog Avalon Sunset, daar draaiden we net wat van, uiteraard van Van Morrison. Bij CBS verscheen deze week op CD Raikis van Julio Iglesias en Real Love van Dan Hill. Ook Hoeks van Herman Brood. Bij BMG It's Alive van Jerry Goodman. Raw Like Susie van Nena Cherry en Joe Frankie van Dion. Verder nog The Spy van de groep Animal Logic en Playing for Time van de groep Mezzo Forte. Dan nog uiteraard de serie van 10 cd's Play My Music, waar we in het vorige uur van de cd-show al aandacht aan besteden. Daarop staan onder andere Mike Oldfield, The Pau, Joe eh, Cocker, The Stranglers. Kortom, elke cd staan 16 nummers, dus reken zelf uit. Dat zijn er 160 in totaal. Van de cd Now This Is Music hoor je The Simple Minds met Belfast Child. Daarna Crowded House met Into Temptation. We hebben er één cd van, dus je hoort er een klein witje tussen deze twee nummers. about this old town and all that it's offering. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd, all my life here I've spent with my faith in God and church and the government.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 can go sailing in, climb down, lose yourself when you linger long into temptation, right where you belong. To get no sleep. In the last slow hours of morning, experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. temptation, knowing full well the earth will rebel. Into your wide open arms, no way to break this spell. Break this spell. met Into Temptation. Daarvoor de Simple Minds met Belfast Child. We draaiden hem van de cd Now This Is Music, deel 10 alweer. Met daarop alle grote hits van, nou pak een beetje een maand of vier geleden tot aan een maand of twee, eh, nee, één geleden. Want de look van Roxette staat erop en Blow House Down. Kortom, alle grote hits zoals ik al zei. Het is tijd voor de prijsvraag. Hier is hij. Stemt goed in het muziekje hoor ik. Ja. Ja, oké. De, de, prijsvraag. Ja, de vraag van... Ja de vraag van vorige week was: noem drie leden van Fleetwood Mac. Eh, nou, dat hebben verschrikkelijk veel mensen gedaan. En de meest voor de hand liggende namen zijn natuurlijk Stevie Nicks, Kristen McVie en John McVie. Eh, wat gaven we weg? Vijf eh, Greatest Hits CD van Fleetwood Mac. Met al die oude hits uit de beginperiode. Die CD's die gaan naar Annemarie Jansen, Europalaan 813 in Tilburg. Douché Koenraad, Parkietstraat 12, Sint-Amansberg in Belweer. Geinige. Gea Hendricks, Lindenhof 5 in Renswoude. Leon Egmonds, Helvriegstraat 3 in Boekel. En de laatste die gaat naar Boudewijn de Best, Esdoornlaan 83 in Hellevoetsluis. En de CD-klok die gaat deze week naar Marcel Witjes, de Pas 9 in Dorenburg. Dat is een hebben dingetje hoor, die CD-klok. is heel leuk. Ja, zonder meer. Ja. Eh, de vraag van eh, deze week is... Eh, het eerste uur draaiden we de nieuwe cd van Tangerine Dream. En Karel vertelde daarbij uit welke twee mensen Tangerine Dream tegenwoordig bestaat. En die twee namen willen wij weten. Ja, je hoeft ze niet helemaal goed te spellen, hè? want de e-, eerste naam is nogal lastig, geloof ik. Nee, dat hoeft niet. en wat geven we weg? Vijf van die cd's van Tangerine Dream. Miracle Mile. Fantastisch. Waar moeten we dan toe, Jan? Tros, CD-show, postbus 6060 1200 GZ in Hilversum. Juist. De Tros CD-show Postbus 6060 1200 GZ van Goeie Zender in Hilversum. De CD van Joe Cocker, One Night of Sin. Twee nummers, Letting Go en Just to Keep from Drowning. Maar dan wel met de andere machine. Daar gaat hij nog een keer. Joe Cocker met Letting Go en Just to Keep from Drowning. Joe Cocker. that you can't disguise. The light shines so brightly, it's gone from your eyes. It wasn't my mistake. It's nothing you did wrong. Sometimes learning to surrender is the same as being strong. Letting go letting go. The hardest part is knowing that I miss you so. I'd like to wish you well. Oh, but it hurts you know. Sometimes doing what is right means letting go. Yeah as we walk away, leaving it all behind. I hope we will be satisfied with what we find. And if it's not all we want, I hope it's good enough to make it worth the precious things we're giving up. Sometimes late at night, I can't believe the things I hear. An angel comes to me and whispers in my ear. Saying there's a time to reap and a time to sow, a time for hope every time you just for this time. Drive here, just do. de geluid van Joe Cocker. Van de CD One Night of Sin hoorde je zelfs drie nummers, eh, want we zitten een beetje ruim in de tijd. Je hoorde Letting Go, You Know It's Gonna Hurt en het laatste eh, Just To Keep From Drowning. Het laatste gedeelte van de CD-show vullen we met een CD van Robbie Krieger, een man uit de legendarische groep The Doors. De CD heet No Habla. We draaien Piggy's Song and Your Lost Little Girl. muziek van Robbie Krieger van de CD No Habla. Piggy Song en Your Lost Little Girl kwamen aan het einde van de CD-show. Samenstelling en productie Jan van Ditmars. Digitale techniek Joop Lichtenberg. Mijn naam is Karel van Koten. De CD-show is de volgende week weer met Wim van Putten. We repeteren nog één keer het belangrijkste en uiteraard ook het gezelligste telefoonnummer van Nederland. Het telefoonnummer van de Babbelbox. Daar gaat ie! 06 320 330 02. De Babbelbox, 24 uur per dag. S'nachts alleen voor volwassenen. 06 320 330 02. Dat is leuk, dat is gezellig, dat is bellen met z'n tienen tegelijk. De Babbelbox. Op een rustig moment hebben we de uitvaartverzekering van onderlinge hulp gekozen. Die naam gaf ons vertrouwen. Als er nu plotseling met een van ons iets gebeurt, regelt en verzorgt onderlinge hulp de complete begrafenis of crematie. En die zekerheid wilden we elkaar graag geven. Onderlinge hulp. Vraag uw verzekeringsadviseur of schrijf antwoord nummer 16 Enschede. 11 uur, Radio Nieuwsdienst, verzorgd door de ANP. De KLM probeert via een groep Amerikaanse investeerders een belang van 25% te verwerven in de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Northwest Airlines. Deze maatschappij, de vierde in Amerika, biedt zich te koop aan omdat ze bang is voor een vijandige overname. De KLM hoopt met een belang in Northwest Airlines haar internationale concurrentiepositie te verbeteren. Nederland vindt dat Tsjechoslowakije geen bevredigende informatie heeft gegeven over schendingen van de mensenrechten in dat land. Op een conferentie in Parijs wordt getoetst hoe de 35 deelnemende landen het verdrag over de mensenrechten naleven. Nederland had een klacht ingediend over de behandeling van dissidenten in Tsjechoslowakije. Dat land had daarop een klacht over het optreden van de Amsterdamse politie bij een betoging tegen Shell. In Amsterdam is het 42e Hollandfestival geopend met de première van de opera De Materie van Louis Andriessen en de Amerikaan Robert Wilson. Onder de aanwezigen waren koningin Beatrix en prins Klaus, premier Lubbers en de Amsterdamse burgemeester Van Tijn. Het Hollandfestival dat de hele maand duurt, heeft dit jaar als themaland de Sovjet-Unie. De rechtbank in Amsterdam heeft een 54-jarige hypnotherapeut uit Laren wegens verkrachting van een patiënte veroordeeld tot een jaar gevangenis, waarvan de helft voorwaardelijk en vijf jaar ontzegging van de beroepsbevoegdheid. De rechtbank oordeelde dat de man misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen van de vrouw. De eis was anderhalf jaar. De weersverwachting geldig tot morgen middernacht. Eerst nog een bui, vannacht mogelijk enkele mistbanken. Overdag af en toe zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur rond 15 graden. Einde van dit ANP-bulletin. Gaan we zelf onze vakantie boeken? In zee met dubieuze reispaleizen? Te veel betalen voor de foute bestemmingen? Niet precies weten waar we uiteindelijk terechtkomen? Of boeken we onze vakantie direct bij de ANWB. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, dang, dang, dang, ding, dong, Malibu. Malibu, Malibu, just to get some Malibu. Malibu, the tropical drink, an exotische combinatie van kokosnoten and Jamaica rum. Pure, als mix of on the rocks. Comes from paradise, tastes like heaven. Malibu, Malibu. Het laatste uurtje bij de Tros op Radio 3 is voor ons jazzprogramma Session. Presentatie van Session, Kees Schama. Goedenavond, hartelijk welkom bij Session. Vanavond aflevering nummer 829. U weet het, deze hele zomer Session op verzoek. En we doen nu meneer en mevrouw uit Huizen een groot plezier Meneer mevrouw A. van der Laan uit Huizen die heeft ons gevraagd om nog eens een keer opnieuw te laten horen Ahmad Jamal en zijn trio. En het is eh, op een week na tien jaar geleden dat wij dat trio in onze club 6 Café in Laren te gast hadden. De heren Peyton Crossley en Michael Taylor begeleiden Ahmad Jamal. Peyton op slagwerk en Michael op bas en Ahmad natuurlijk op piano. Hij was eh, lange tijd niet in Holland geweest. Overigens is hij kort geleden wel weer een tweetal malen hier in Nederland geweest. Maar eh, de liefhebbers waren de echte liefhebbers die er waren voor zijn muziek. En u weet het, het is een uitermate virtuoze en tegelijkertijd dynamische en rustige pianist. En we gaan u speciaal meenemen naar het voorprogramma van die avond. Hier komt het trio van Ahmed Jamal.